Hun gegevens klopten niet. Ze waren bijvoorbeeld verhuisd of met zwangerschapsverlof... maar hadden dit niet doorgegeven. Ze reden niet meer op de wegen waarvoor het project gold... en kwamen dus niet meer in aanmerking voor de vergoeding. Zo'n 80.000 mensen deden mee aan een van van de projecten en ze kregen maandelijks een paar euro tot 140 euro. Het teveel uitbetaalde geld wordt niet teruggevorderd omdat dat meer zou kosten dan er is uitgekeerd. Op Schiphol zijn geen explosieven gevonden. Na urenlang onderzoek gaf de marechaussee de luchthaven tegen half twee vannacht weer vrij. Een deel van Schiphol werd gisteravond rond half tien afgezet na een melding van een verdachte situatie. Buiten, voor het winkelcentrum Schiphol Plaza, werd een man gearresteerd. Daarna heeft de EOD zijn bagage met een robot onderzocht. Daarin zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Wie de man is, is niet bekendgemaakt. Wel blijft hij voorlopig nog vastzitten. Het vliegverkeer heeft geen last gehad van de afzetting. Waar de dreiging precies uit bestond blijft onduidelijk. De politie van Panama heeft een inval gedaan in het kantoor van Mossack Fonseca, de firma die de spil is in het schandaal rond de Panama Papers. Er is naar bewijsmateriaal voor fraude gezocht. Volgens de aanklagers heeft het juridisch advieskantoor volledig meegewerkt. Wat de actie heeft opgeleverd is nog onduidelijk. In de uitgelekte documenten die de Panama Papers worden genoemd... staan gegevens over bedrijven en rijke mensen die belasting hebben ontdoken. Het weer in het noorden en oosten is het eerst regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het vrijwel overal droog en gaat de zon af en toe schijnen.